Twee uur. Jan van der Putten met het NOS Poort en water waarschuwen. Zo'n 80 mensen krijgen vanavond een sms'je dat hun telefoonnummer is aangetroffen in de telefoons van twee dealers uit Utrecht. De politie en de gemeente willen klanten ervan bewust maken dat drugshandel zonder klanten niet kan bestaan. De Europese Sakharovprijs gaat dit jaar naar de oppositie en de politieke gevangenen van Venezuela. Ze krijgen de prijs voor hun strijd voor vrijheid en democratie. De Sakharovprijs voor de vrijheid van denken wordt ieder jaar toegekend door het Europees Parlement. De presidentsverkiezingen in Kenia verlopen onrustig. In het westen van het land is bij rellen zeker één dode gevallen. Vooral in de stad Kisumu is het onrustig. Daar is vrijwel geen enkel stembureau opengegaan. De vorige verkiezingen in Kenia in augustus werden ongeldig verklaard. Vandaag is president Kenyatta de enige kandidaat. Minister Dijsselbloem heeft vlak voor zijn vertrek nog een meevaller gemeld. Nederland hoeft komend jaar 450 miljoen euro minder aan de Europese Unie te betalen. De EU heeft de begroting aangepast en er is extra geld binnengekomen aan Europese boetes. Dijsselbloem waarschuwt dat Nederland na 2018 juist meer aan Brussel gaat betalen. Volgende week begint het grote DNA-onderzoek in de zaak Nicky Verstappen. 1500 mannen krijgen een oproep om wangslijm af te staan. Begin volgend jaar worden nog eens 15.000 mannen benaderd. Nicky Verstappen van 11 jaar verdween in augustus 1998 op de Brunsumer Heide... en werd een dag later dood teruggevonden. De Europese Commissie moet een nieuw besluit nemen over de fusie tussen Ziggo en UPC. Volgens het Europees gerecht heeft de Commissie niet goed gekeken naar de uitzendrechten voor sport. De zaak was aangespannen door concurrent KPN. De uitspraak is opmerkelijk. Ziggo en UPC zijn zelf alweer gefuseerd met Vodafone. Het weer, droog en wat zon, het wordt 16 graden. Morgen wat meer zon, ook een enkele bui. Dan wordt het 13 of 14 graden.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 Tot de volgende keer, hè. Ho. Eh, wij gaan rustig door met het programma. <laughs> met het programma. We begonnen even met Vets Domino. Want helaas is Vets ons ontvallen gisteren. En man met een groot, mooi en fantastisch repertoire. En wij speelden dan maar Blueberry Hill. En dan gaan we nu beginnen met het gewone programma. We beginnen met ACDC en daarna Catapult. Veel plezier het komende uur. was de teeny bopper band van de Nederlandse groep Catapult. En zij waren niet alleen eh, verantwoordelijk voor Catapult... maar ook voor Rubberen Robbie en um, Ome Henk en zo. En helaas is eh, de zanger van de groep dit jaar ons ontvallen... Kees Bergman. Hij is in 2017 overleden. En we begonnen met uh, eh, ACDC Thunderstruck uit 1990. En dat was niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn kleinzoon Danny. Die houdt van Thunderstruck en van Penguins. Dan weet je dat in ieder geval. Uh, we gaan wel naar een andere Nederlandse act. Uit 1967 zingen de Motions Tonight Will Be Stoned. My dear wife is gone and left me alone With 84 children all running my home But I still got my gin so there's no reason to moan Tonight we'll be happy, tonight we'll be stoned Some big fool said I don't like your face. So he kicked my teeth all over the place. but I can still drink, so there's no reason to moan. Tonight we'll be happy, tonight we'll be stoned. I ain't got no work, I can't pay my rent. It ain't very funny, got no money to spend. But I still got my friends, so there's no reason to moan. Tonight we'll be happy, tonight we'll be stoned. Tonight we'll be stoned, stoned as can be. We're having a party, we wanna be free. We don't care what tomorrow will bring. Tonight we'll be happy, tonight we will sing. Hey! My dear wife is gone and left me alone. <laughs> 84 children are ruining my home, but I still got my gin, so there's no reason to moan. Tonight we'll be happy, tonight we'll be stoned. there's no 1967, The Motions and Tonight Will Be Stoned. En het was een beetje een probleem met dit singeltje... want 50% van de kopers vond dit nummer het beste... en de andere 50 de B-kant. En dat was dan Nelly the Horse. Maar goed, in ieder geval, eh, ze zijn altijd veel leuk. Dus laten we het daar maar op houden. Zijn we alweer toe aan de top 50 van... <laughs> top 40 van 50 jaar geleden... Eh, al die getallen. Eh, de top 40 van 50 jaar geleden van 26 eh, oktober 1967. De Engelse top 40 wel te verstaan. Drie nieuwe binnenkomers en de eerste vinden we op 32. The Who and I Can See For Miles. I know you deceive me, now here's a surprise you have Cause there's magic in my eyes I can see for miles and miles and miles and miles and miles Oh yeah If you think that I don't know about the little tricks you play And never see deliberately you put prepared in my way. Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles. advantage of my trust in you when I was so far away I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say That you still want me Well that says maybe But you gotta stand trial Because all the while I can see for miles and miles I can see for miles miles and miles. I could see for miles and miles and eerste nieuwe binnenkomer op 32, The Who and I Can See For Miles. En een paar plaatsjes hoger, op nummer 28 vinden we The Trogs, and Love Is All Around. 28. The Drugs and Love is All Around. En dan zijn we weer toe aan de laatste nieuwe binnenkomer. En dat is tevens de hoogste. En dus de klapper van de week. En alle drie de singles die we draaiden kwamen in de top 10 terecht. Dus ook deze, nieuw op 15, The Kings en Autumn Almanac. De klapper van de week. week, week. of the musty color. Uit 1959 was dit Uptown van Roy Orbison. En we blijven nog even in de jaren 50. Want de tip van Willem die komt ook uit de 50s. En uit 1957 met name. Het gaat namelijk om een eh, nummer van de Johnny Otis Show. En Johnny Otis die, eh, begon zijn eh, muzikale carrière al in 1948. Toen had hij al een hit in de US Rhythm and Blues Top 100. En al zijn hits, al zijn successen... die kwamen in die lijst terecht, niet in de USA Pop 100, de Billboard Hot 100... maar allemaal in de Rhythm and Blues 100. Eh, waaronder ook eh, het nummer wat we zo meteen gaan horen. Hij had vier keer een nummer 1 hit, waaronder Willie and the Hand Jive... En het nummer wat wij gaan luisteren, wat Willem heeft gekozen... werd in Amerika helemaal geen hit. Nergens, in geen enkele lijst. Maar in Amerika, oh, pardon, in Engeland werd hij dat wel. En daar werd hij nummer 2. Johnny Otis, Ma He's Making Eyes at Me, de tip van Willem. was de Tim van uit 1957, Johnny Otis. En met dit nummer werd in 1921 al gestoeid. En 21 was ook het geboortejaar van eh, Johnny Otis. Hier is Ricky Nelson. There's a place where lovers go to cry their troubles away. And they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two to last you all to the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Go. Cry my troubles away in the town of broken dreams. The streets are filled with regret. Maybe down in lonesome town I can learn. in lonesome town. I can learn to forget. town. Een geweldig mooi nummer van Ricky Nelson uit 1958, Lonesome Town. En in 1999 nam Paul McCartney dit nummer ook op... Eh, op zijn album Run Devil Run. It is Phil Collins. and a Groovy Kind of Love. En het is toch wel bijzonder dat de uitvoeringen van hem van bestaande liedjes... dat dat zulke mooie zijn eigenlijk. Ja, we gaan even naar 1970 naar het derde album van Led Zeppelin. En een van de tracks op dat album is Brown Your Stomp. Zeppelin heeft het zichzelf niet erg moeilijk gemaakt... met het eh, verzinnen van titels voor de eerste vier albums. Want die heette gewoon Led Zeppelin 1 of 2 of 3 of 4. En daarna begonnen ze pas namen te verzinnen zoals House of the Holy. Eh, dit was Bronjar Stomp van Led Zeppelin 3 uit 1970. We blijven in de jaren 70, 1972 met name. En dan gaan we naar een album van Neil Young, Harvest. En daar staat op Alabama. the best. 1972 Harvest Alabama. En ik kan het gehele album aanbevelen. Dit was Neil Young. En dan zijn we weer toe aan een eh, top 100 hit uit het jaar 1969. Hier is eh, de groep Lemon Pipers met Green Tamarine. was de groep Mattia Bazar en die hadden in Nederland drie singles uitgebracht. Twee daarvan haalden met eh, veel pijn en moeite de tipparade. Maar de derde, dat was deze dus, Ticento, dat werd een nummer twee. En dan hadden we nog mazzel ook, want dit was een in 1998 geremasterde versie. Jawel, Bof Konter. Uh, eh, we gaan naar de laatste vocale van dit eerste uur... en die komt van Tab Hunter uit 1957. Hier is Young Love. They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and ah, I know ah, I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love. young lord. one kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true. We will vow to one another there will never be another love for you or for me. Young love. 57 was dit Tab Hunter met eh, Young Love. En dat was de laatste vocale voor het nieuws van drie uur.